Ik zie echt alles wat ik wil, ja door mijn nieuwe zonnebril en wat ik zie bevalt me zo goed. Oh, oh, oh, oh, ik zie echt alles wat ik wil, ja door mijn nieuwe zonnebril. Ik zie precies ja wat ik zie. Ze willen allemaal met mij, ze vallen allemaal voor mij montuur. Wow. Ik zie echt alles wat ik wil, ja door mijn nieuwe zonnebril en wat ik zie bevalt me zo goed.